De grootste partij is zoals verwacht de BBB geworden. De regering gaat die partij of de combinatie van GroenLinks en PvdA nodig hebben om wetten goedgekeurd te krijgen. Je hoort Artje Kuiken van de PvdA en BBB-leider Van der Plas. Het kabinet eh, heeft nu inderdaad een keuze en wij weten het wel linksom met dit land voor een sociale en groene koers. Dus ik ben heel blij dat dat gelukt is. Want het is natuurlijk wel heel spannend op zo'n verkiezingsdag... als iedereen daadwerkelijk moet stemmen. We zullen zien eh, wanneer ze bij ons komen als ze met ons iets eh, willen doen. En als ze dat niet willen, dan eh, zien we het ook. We staan heel nuchter in. Iemand van GroenLinks in Zuid-Holland is uit haar fractie gezet... omdat ze niet op haar eigen partij stemde, maar op Volt. Staatssecretaris Oesloe past de regels voor grote streamingsdiensten in ons land... zoals Netflix en Disney, een beetje aan. Zelf wilden ze de streamingsdiensten verplichten om in Nederland vooral geld te stoppen... in films, documentaires en series. Ze wilden hiermee vooral kleine producenten steunen. Maar de Tweede Kamer was het daar niet helemaal mee eens. Die wilde dat de streamingsdiensten ook investeren in amusement, reality soaps en comedy series. Voor de helft mogen ze dat nu doen. In het noordoosten van Duitsland heeft een man zelf een spoorwegovergang in elkaar geknutseld. Hij deed dat bij een goederenspoor achter zijn huis. Een paar weken lang zou hij aan de overweg hebben gewerkt. Hij legde betonplaten en grind tussen de rails. Ook haalde hij een hekje en borden weg. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Het pad gaat naar een bron dat al lang niet meer wordt gebruikt. De politie was er allesbehalve blij mee met zijn actie en heeft het treinverkeer stilgelegd. Het Duitse spoorbedrijf zegt dat er op die plek nooit een overweg is geweest en er ook geen vergunning voor is afgegeven. En opnieuw is het raak bij het kabouterbos in het Brabantse Erp. Het bos is bedoeld als speelplek voor kinderen... maar lag dit weekend vol met poep en wc-papier. Ook zijn er kabouters vernield en gestolen. Eigenaresse Elina baalt enorm. Ik ben gewoon heel erg teleurgesteld en ik vind het gewoon heel erg jammer... dat die kleine dingetjes waar kleine kinderen dan blij van kunnen worden... nu weg, eh, ja, gewoon verpest is eigenlijk. Het is voor het tweede jaar op rij dat er vernielingen zijn... en dat hebben de kaboutertjes niet zelf gedaan. Vrijwilligers denken dat het te maken heeft met de festivals... die dat weekend in de buurt zijn gehouden. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het overal droog. En morgen krijgen we volop zon met temperaturen boven de 20 graden. Verder landinwaarts zelfs maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 People who are born in May Hertel should always try to search around until they found someone born in July. Strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you. need the folks born in July And the folks born in July like me Will always feel the need to be At home in their arms forevermore Thanking every star in the heavens for The people born in welkom, eh, lieve luisteraars, eh, bij ZFM Jazz op deze eerste Pinksterdag. Een zonnige eerste Pinksterdag begreep ik zojuist uit het weerbericht. Dus wie weet zal het wel weer druk worden vandaag in Zandvoort. Fijn dat je luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Auko Beuving. Eh, ja, wat mag je verwachten? Nou, ik heb een stukje uit de oude doos met muziek van Louis Armstrong, Hot Seven, Fletcher Henderson, Coleman Hawkins, Lee Morgan... Eh, Italiaanse jazz, ook niet te versmaden natuurlijk. Eh, vocalisten, instrumentalisten, big bands. Eh, ook wat Nederlands natuurlijk. José Koning heb ik ertussen zitten. Jan van Duikeren. Kortom, een gevarieerd programma. En we begonnen natuurlijk met een dame waar, vroeger, ik vroeger wel vaker mee begon. Julie London. Met haar fantastische cd van Calendar Girls. Waarin ze van iedere maand een lied op deze ja, het was een LP natuurlijk, gezet heeft. En eh, ja, mei, het is nog mei. En zij zong een ode aan de mensen die geboren zijn in mei. Het kan nog eventjes, waar juni staat voor de deur. Dus wie weet. Eh, ja, dan, Italiaanse jazz. En eh, ja, dan laat ik eens maar weer een stukje horen. Van een, een beentje waar ik zoiets over vertel. deze vrolijke klanken komen van uh, Hetty en de Jesato Band. En dat is een, eh, ja, volgens mij is die Hetty zelf eh, Engels. Hetty Loxton heet ze. En ja, ze, heeft veel Italiaanse muzikanten in haar band. En, uh, ja, ook veel filmpjes op YouTube. Zeker de, de moeite waard om te bekijken. Dit was natuurlijk een heel bekend nummer. En als je het over Italië hebt, dan heb je het ook over een zangeres die heet Mina. Mina, een, een dame die uh, ver op leeftijd... Ik weet trouwens niet of ze nog leeft. Ik weet, uh, jaren, volgens mij is ze volgens mij ieder jaar wel een LP uitgebracht... van allerlei stijlen, pop, rock, jazz, van alles. En eh, ik zag laatst een documentaire te bekijken van Enrico Morricone. Op de Uur van de Wolf was dat geloof ik in. En daar zong zij ook weer een nummertje. Toen dacht ik, ja, ik moet toch weer eens wat van haar draaien. Mina. En die heeft ooit een cd gemaakt. 12 American Songbook. 12 songs uit de American Songbook. En daar laat ik een stukje van horen. Het nummer September Song. Oh, it's so long, long while From May to December But the day en en ook Louis Armstrong waren eh, diep, diep, diep onder de indruk van deze dame. En hebben van alles geprobeerd om haar naar Amerika te krijgen. Maar dat lukte niet omdat ze lang last heeft van vliegangst. Dus eh, ze had daar ook een eh, toekomst kunnen opbouwen. Maar het is eigenlijk wel veel geslaagd. Veel op Italiaanse tv geweest. Ook wel een beetje controversieel. Maar goed, de moeite waard. Ik zou zeggen, zoek eens wat muziek van haar op. Dat is altijd genieten. En dit was eigenlijk een, een, eh, een cd'tje 2012 met eh, muziek die ook door Frank Sinatra gezongen is. Eh, maar in datzelfde programma van uh, Morricone zag ik ook weer de muziek van een film, de Sicilian Clan. En ik kon me opeens herinneren dat er een Belgische uh, eh, eh, jazz trio, Dans Dans heet dat, eh, ook die muziek live gespeeld had keer op het jazzfestival in Middelheim. En ja, dat is toch eigenlijk, ja ze zeggen zelf dat het geen jazz is, het is geen rock, het is geen rock jazz, maar ze hebben wel alle ruimte voor improvisatie. Dus ik vind het wel leuk om dat nummer, de Sicilian Clan van Dans Dans te laten horen. Komt-ie. op. Want het is toch, gaat nog vrij lang door. En eh, ja, prachtig nummer. Prachtig, zou ik bijna zeggen. Eh, leuk Belgisch beentje. Zeer de moeite waard. En dan komen we toe aan iets Nederlands. In Nederland hebben we natuurlijk eh, de bekende Jan van Duikeren. En die heeft ooit een... ik, volgens mij was dat in... 2012 of zo, dacht ik, heeft hij een, een cd uitgebracht, Fingerprint. En ja, dat is gewoon een leuke cd geworden. En daar een, nummertje van. Jan van Duikeren. Eh, a Ballad for a Beauty. Beauty. Eh, ja, op de trompet natuurlijk Jan van Duik eh, zelf. En eh, ja, Martijn Vink op de drums, dacht ik. Gitaar Jesse van Ruller, ik doe het uit mijn hoofd. Tom Beek, dacht ik, saxofoon. Ik denk dat het wel klopt zo ongeveer. Jan van Duikeren. tijd voor een ander geluid. En dan heb ik het over een zangeres die toen ze nog leefde... haar tijd ver vooruit was. En dat is de vocaliste Eva Cassidy. En eh, ja, die ontving erkenning voor haar eh, werk bij het grote publiek... en verkocht miljoenen platen. De Amerikaanse zangeres die in 1996 overleed ten gevolge van kanker... was moeilijk te marketen omdat ze eh, van alles eigenlijk kon zingen. Soul, jazz, folkmuziek. En onlangs is er een LP van, een cd uitgebracht van haar... waarop ze met het London Symphony Orkest eh, speelt. Nou, haar stem is natuurlijk eh, tevoorschijn getoverd... en het London Symphony Orkest heeft de melodieën gespeeld... en dat is aan elkaar gezet. En dat heeft echt een hele mooie cd opgeleverd van Eva Cassidy. En voor de liefhebbers van Eva Cassidy... vandaar een nummer van deze fraaie cd. Eh, nummertje van Cindy Lauper, Time After Time. Cassidy... I Can Only Be Me. Eh, samen met het eh, London eh, Symphonic Orchestra. prachtige cd. Echt voor de liefhebbers van Eva Cassidy. Een must, zou ik bijna zeggen. Een poosje geleden was er een film Jasmine Blues op Netflix te zien. En daar in de hoofdrol werd hij gespeeld door Amira Van. En ja, die, dat is ook nog een aardig... Daar zit, eh, dat is een muziekfilm en er zit aardig wat mooie muziek in. Onder andere dit nummer. En dan moet ik hem even opzoeken. Amira Van... Oh ja, hier. Komt-ie. Eh, Let the good time roll. Nou, moeten we vandaag doen. Let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all your doors. When the police come round, tell them the joint is closed. Let the good times roll. Let the good times times the road. Don't care if you're young or old, go out and let the good times roll. Hey y'all, tell everybody Willie Earl's in town. I got a dollar and a quarter and I'm just ran a clown. But don't let nobody play me cheap. I got this is more than I'm gonna keep let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. Ja, leuke klanken op deze eerste Pinksterdag van uh, Amira Van. De leuke muziek, prachtig. En eh, dit nummertje, dat is, eh, eh, dat film heet een Jasmine Blues. En als het over een Jasmine gaat, dan kom ik natuurlijk automatisch bij Carole King. Die een prachtig nummer heeft gezongen, Jasmine. En ja, daar zit altijd een saxofoon solo in. Het is ook nog wel eens op de plaats gezet door Bad Heart. Ook een mooie uitvoering trouwens. Jasmine, Carole King. Lift me, won't van Jazzman staat op de eh, cd van eh, Carole King, Natural Woman. Maar ze heeft dit nummer ook talloze malen eh, live concerten gespeeld. En daar zijn ook wel opnames van. En vooral die solo van die saxofoon, die, ja, die wordt dan nog wel eens aardig uitgebouwd natuurlijk. Uh, jazzmen. En sommige jazzmen, ja, die brengen je in vervoering. En een van die jazzmen is natuurlijk Dizzy Gillespie. We gaan nu een, eh, een kijkje nemen in de oude doos. Muziek van uit de 50 jaren, maar ook uit de 20 jaren. Dus als je geïnteresseerd bent in oude jazz... moet je zeker even blijven luisteren. En ik begin met Our Delights van Dizzy Gillespie, 1955. Mooi nummertje. een andere jazzman zou ik zeggen Louis Armstrong. Hij is natuurlijk bekend uit de jazz, maar Louis Armstrong was eigenlijk ook een pop-icoon. Als je kijkt naar de eh, allerlei bekende songs die hij op zijn naam heeft staan... Eh, eh, maar niet te onderschatten. Maar ik, wat ik laat horen is al eigenlijk bijna 100 jaar oud. Dat is uit uh, door, Louis Armstrong en is Hot Seven Is overigens een mooie verzamelcd, Hot 5 of Hot 7. En een bekend nummer daarvan is Potato Head Blues. Louis Armstrong. honderd jaar geleden. Eigenlijk was dit ook het begin van de, de eh, eh, solistisch werk. Hè? Dat kon je ook in dit nummer wel weer horen. Roy Armstrong, uh, Potato Head Blues. Meer dan de moeite waard. Toch weer eens leuk om die oude muziek terug te luisteren. En dat gaan we ook doen met Fletcher Henderson Orchestra. Heel bekende van hem. Dat is het nummertje Stampede. En dan moet ik hem even opzoeken. Fletcher Henderson. Komt-ie, Stampede. van Fletcher Henderson 1926. Eh, dit, is onvoorstelbaar. Toch zo goed nog. Een andere jazz eh, giant is natuurlijk Goldman Hawkins. En Half Step Down komt die. Coleman Hawkins. We zijn bezig met de oude dozen. Dat kan je wel begrijpen. Coleman Hawkins. muziek van Coleman Hawkins. dat waren allerlei bekende jongens die hierop meespeelden. Hoor. Ik zal eens even kijken wie er allemaal meededen. Ik zie J.J. Eh, Johnson, ik zie Vets eh, eh, Fats Navarro, Hank Jones, die kennen we natuurlijk op de piano. Max Roach, uh, kortom allerlei bekende. En die Coleman Hawkins speelde natuurlijk ook mee bij Fletcher Henderson. Dat had ik eigenlijk nog te zeggen. tijd voor iets nieuws, dat is ook wel leuk natuurlijk. De Northeast Jazz Orchestra. Eens even kijken wat we daarvan kunnen vinden vandaag. Oh ja, dit is wel een leuke. Blue Skies in Walked Bird. something. Whole sky played an insect. the Byers blew on me next morn. A stamping, saddling by. And there the joint started. prachtige muziek van dit, eh, deze 18-koppige orkest. De, de Northeast Ska Jazz Orkest. Ik zou zeggen, pak pen en papier en schrijf dit op. Want kijk eens op YouTube. Er staat ook een fantastische versie van Take 5 eh, op de YouTube van deze formatie. Northeast Ska Jazz Orchestra. En dit kwam sinds deetje 2015. Uh, st Stampin' en Rollin'. Eh, mooi, mooi, mooi. Het eerste uur zit er alweer op. Eh, ja, ik hoop dat je het leuk vond. Een mix van alles uit de oude doos. Italiaans van alles en nog wat.